Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De mensen achter de Facebookpagina Vlaamse Verdedigingsliga worden vervolgd voor racisme. Justitie in België wil ze nog dit jaar laten berechten. De groepering ligt onder vuur vanwege reacties op het overlijden van de 15-jarige Ramzi... die in Marokko is verongelukt. Veel bezoekers spraken daarover hun blijdschap uit. De Facebookpagina wordt vervolgd voor eerdere racistische uitspraken. Justitie onderzoekt of de recente reacties daaraan moeten worden toegevoegd. Bij de mislukte landing van een vliegtuig in Dubai is toch een dode gevallen. Een brandweerman kwam bij het blussen van de brand om het leven. De topman van luchtvaartmaatschappij Emirates eerde hem op een persconferentie. Het vliegtuig maakte in Dubai een buiklanding, vermoedelijk door problemen met het landingsgestel. Er volgde brand en een explosie, maar toen hadden alle 300 inzittenden het toestel al kunnen verlaten. Het lijkt erop dat IS zich afkeert van de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram. IS heeft voor zijn West-Afrikaanse afdeling een nieuwe leider benoemd. Dat is iemand die zich juist van Boko Haram heeft afgesplitst. Met zijn eigen terreurgroep heeft hij zich toegelegd op het ontvoeren van Europeanen. IS zou met hem in zee gaan omdat Boko Haram bij aanslagen veel moslims dood en bovendien kinderen voor zelfmoordaanslagen inzet. IS keurt dat af. Tot nu toe werd Boko Haram gezien als de West-Afrikaanse afdeling van IS. Epke Zonderland komt op de Olympische Spelen alleen uit op het onderdeel rek. Hij laat de brug en voltige schieten vanwege een vingerblessure. Twee maanden geleden heeft Zonderland zijn vingers gekneusd... en die blessure speelt in Rio de Janeiro weer op. De rekoefeningen gaan tot nu toe wel goed... en daarom richt de Olympisch kampioen zich helemaal daarop. De eerste wedstrijd van de Olympische Spelen is trouwens gespeeld. Twee dagen voor de officiële opening won het Zweedse vrouwenvoetbalteam met 1-0 van Zuid-Afrika. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het zuidoosten nog wat regen. Minima vannacht rond 16 graden.